Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Rotterdammer is voorzitter van Miltenburg te beschieten vanaf de publieke tribune. Hij kreeg 15 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. De Rotterdammer zegt dat hij aandacht wilde vragen voor het gevaar van mini-pistolen. Hij zou nooit van plan zijn geweest om zijn dreigementen uit te voeren. Minister Koenders wil een verslag van een diplomatieke bijeenkomst over het Oekraïense luchtruim niet openbaar maken. Het ging over het neerhalen van een transportvliegtuig boven Oekraïne een paar dagen voor de ramp met vlucht MH17. D66 en CDA willen weten wat er met die informatie is gebeurd. Koenders zegt dat het ongebruikelijk is om dit soort diplomatiek verkeer te delen. In Saoedi-Arabië is koning Abdullah begraven. Hij overleed gisteravond op 90-jarige leeftijd. Het was een eenvoudige plechtigheid in de hoofdstad Riyadh. Omdat de koning volgens islamitisch gebruik zo snel mogelijk werd begraven... was het voor de meeste wereldleiders onmogelijk om erbij te zijn. Na jaren kunnen ambtenaren van de nullijn af. Er is weer geld voor loonsverhogingen. Dat zei minister Blok na afloop van de ministerraad. Hij noemde geen percentage. In ruil voor extra loon wil Blok wel dat ambtenaren die onvoldoende functioneren... kunnen worden teruggezet naar een lagere salarisschaal. Ook wil hij kijken naar het afbouwen van ouderenregelingen. Op het ROC Mondriaan in Delft is iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden, waarschijnlijk ook een leerling van de school. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Het weer, wolkenvelden en mist. Vanavond verdwijnt de mist voor het grootste deel, wel blijft het bewolkt. Vannacht en morgen overdag vanuit het westen regen. Landinwaarts valt eerst sneeuw of natte sneeuw en het kan ook ijzelen. Morgenmiddag wordt het weer droog. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam de Amersfoort voor Eembrugge 2 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 3 voor Knoop het Kleinpolderplein 2 kilometer. Daar staat een kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht. A15 Europoort richting Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 2 kilometer.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 Ik hoop dat je thuis ook nog zit te luisteren. We zijn begonnen met de nummer 19 eh, in de lijst der lijsten. Stanley Stevenson Berne. Berne, Berne, Berne. Berne. Nee, nou weet je, we noemen gewoon eh, Fox. Fox Stevenson is veel makkelijker. prachtige semi-instrumentale nummer van hem. Sweet Soda Pop. Wel twee plaatsjes gezakt, acht weken in de lijst. What's a body gotta do to get a drink of soda pop around here? here, here, here. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. Jawel, present. Ik ben er weer. Ook dit uur eh, sta ik weer eh, helemaal voor je klaar. En dit uur staat weer helemaal in het teken van de, de lekkerste hits. De heetste hits van Europa. En dit wordt nog een eh, oude jingle gewoon, hè? Ik het best zo blij met die oude jingles. Even kijken hoor. Maar waar was die ook alweer? Nou ja, maakt in ieder geval niet uit. je gaat ze nog vaak genoeg horen dit jaar bij CFM. Al die oude jingles. Ehm, het is natuurlijk... 25 jaar lang hè, dat veel meer bestaat. Nou, ik ga er niet te veel bij stilstaan vandaag. Maar in ieder geval zijn er heerlijke, heerlijke oude jingles. Maar goed, we gaan het over nu hebben. Dan gaan we naar eh, nummer 18 kijken. Dat is uh, Vince Joy met Riptide. Twee plaatsen gestegen naar eh, vier weken in de lijst hebben gestaan, staat hij op nummer 18. Kaigo Firestone, één plaatsje gezakt, 17e positie. En hebben we Sir Ian McKellen. En ik eh, blijf de videoclip gewoon draaien hoor, hier op de radio. De videoclip zie je niet, maar wel dat hele mooie intermezzo... Uh, eh, in het midden van de plaat van George Ezra. Listen to the man heb ik er dan over natuurlijk. En die staat op nummer 16 in de Euro Breakdown. George Ezra, listen to the man. Met een intermezzo van Sir Ian McKellen, oftewel Gandalf. We kennen hem allemaal. George Ezra. resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling? listen to the land that's loving you. Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, nine, nine, nine. Wait, wait, wait, wait, hold up. Ian. Hi. Yes? What's yes. going on? McKellen. I'm trying to shoot a video for my song. Well, I'm just trying to sing the song. It's such a fantastic song. Well, thank you very uh, much. I, I, think I sing it rather well. Well, debatable, but I keep trying to do my thing. Yes and you're just there. Look, yeah. So, ah, thank you. There was someone bringing you a gong on. Mm. He was taking mm. it off. You got a drink. Mm. I don't even get that. Oh well, I'm sorry, but I'm just so excited to be here. You know, that, that, that, uh, I understand that, but it's just a frustration. Do you know, Jeff, uh, George? Yeah. Do you know, I love all your music oh, from from Bucharest onwards. Budapest. Budapest. Mm. Yeah. If I can just uh, just uh, well just be here, you know. As long as as long as I, really I have to space here. to breathe and do my thing. Well, of course, yes. Well, mm, thank you very much. Ready? I'm ready. Yes, so am I. You don't have to be there, You don't have to be scared. Het is een lekker vrolijk nummer, hè? Je gaat helemaal zo uh, op en neer. En Sir Ian McKellen die... Uh, ja, die spreekt nog wel eens wat eh, verkeerd uit. Want eh, Gandalf ja, die is ook alweer een paar honderd jaar oud. en je een beetje eh, Lord of the Rings en Hobbit moet geloven. Hij mist alleen een heel groot gedeelte van zijn baard nog in de videoclip. Dat vind ik wel een beetje jammer. Dat hij niet gewoon echt als karakter, character van Gandalf erin staat. Maar dat maakt niet uit. George Ezra. George Jeff, George. Met Boekarest. Oh nee, George Ezra. Listen to the man op nummer 16. The Euro Breakdown. the countdown of the continent. 15 is Rosier, Take Me to Church. Giggle at a funeral.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 Maurice Mulder. Inderdaad, Megan trainer op nummer 13 was dat... met Lips Are Moving en de hoorde je Hoziers... Hake Me To Church op 15. En voor de echte wiskids onder ons, hè. De economie, de van later, de wiskundekenners. Je hebt een nummer gemist. Ja, klopt, dat is nummer 14. Is blijven zitten deze week vijf weken lang in de lijst. En dan heb ik wel over Flowrider met GDFR. Die hebben we even overgeslagen. Er slaan nog wel meer over, want we gaan aan de top 10 beginnen van deze week. 12 vinden we namelijk Taylor Swift, Shake It Off. Die ga ik eh, niet voor je draaien. Op 11 vinden we Jesse J, Masterpiece. Twee plaatsen gezakt, zes weken in de lijst. En, uh, en voorheen een nummer 1 hit. Nu ondertussen meer dan 18 weken in de lijst. je hoorde het er net al, maar je gaat het nog een keer horen. heb ik het over Megan Trainer. All About That Bass. Vorige week uh, op de zesde positie, hoogste positie ooit dus uh, voor deze dame.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 Maar waar die nou weer mee aankwam zeulen? Ik hoop dat hij het straks na de klok van vijf uur wel even vertelt voor je. Ik ga het niet verklappen. Nummer 10 in de handen van Megan Trainer, All About It Bass. Dat was eh, vorige week op televisie. Probeerde de Edwin Evers Band eh, dit eh, prachtige nummer te coveren. Nou, ik werd er niet zo vrolijk van. Hoor. Ik vind deze versie toch echt mooier. Edwin Evers Band maakt mooie muziek hoor. Doet in principe alleen maar covers. Ze doen het goed, maar blijf maar Megan Trainor af, wil ik bijna zeggen. Megan Trainer, All About That base dus op nummer 10 in de Euro Breakdown. En uh, ja, vijf voor half uh, vijf. Weer uh, eh, 10 platen gehad, even tijd voor een kleine resume van 20 tot en met 10. En dat gaan we weer overschakelen met Studio 2000. Dat is heel ver weg, die zit namelijk in Brabant ergens of Limburg. Misschien klinkt het een beetje ver weg, maar hij doet zijn best in ieder geval. Sander! Op nummer 20, Ali Merchant met Rape Up. Op nummer 19, Fox Stevens met Swoda met Sweet Soda Pop. Op 18 Fancy Joy Riptide. Op nummer 17 Keigo met Firestone. Op nummer 16 George Ezra met Listen to the Man. Op 15 Hozier met Take Me to the Church. Op 14 Flowrider met GDFR Going Down for Real. En op 13 Megan Trainer Your Lips Are Moving.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 Jongens, even tussendoor. Mag ik even een vraagje stellen? Mag ik ook even van mijn eigen huis genieten? Ik heb een beetje last van die harde dreun van jullie. Ik vind het ik vind het Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et House. even de eigen house horen hoor. Hier is hij dan, een plaatje van eh, Aaron Chupa. I'm an Albatross. Nummer 9 in de Your Breakdown. Plaats zich gestegen weer na 10 weken tijd. This is Albatross, yeah. Zesde positie was de hoogste positie voor deze Aaron Chupa.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 James Newton Howard samen met eh, Jennifer Lawrence, The Hanging Tree. Ehm, ja, wat kan ik daarover zeggen? Eh, achtste positie in de Euro Breakdown, dat kan ik erover zeggen. Ik vind altijd een nummer, ik word er best wel stil van. Ik weet niet hoe het met jou thuis zit. Hans, hoe zit het met jou? Want jij zit iedere week te luisteren, zag ik voorbij komen ben wel even benieuwd. Laat even een berichtje achter. Eh, niet alleen Hans hoor, de rest mag het ook doen. Op uh, facebook.com slash Breakdown. Ik ben wel benieuwd eh, hoe je ervan vindt. Moet je nou niet naar die site gaan, Die mag het ook voor mij twitteren. He, gebruik een hashtag, hashtag wat zullen we doen, EBD. Ja? Ja. Vind ik een goede Hashtag EBD. E Twitter even wat je ervan vindt. stuur even een tweet. Dan retweeten we hem en dan zorgen we dat gewoon heel Nederland het kan lezen. Ik weet god niet hoe eh, de Twitter verder werkt hoor. Maar ik denk dat Sander dat wel wel in de gaten gaat houden voor me. Hier is zo'n uh, social media guru nummer 1. Dat eh, doet die uh, goed, die jongen. Um, ja, 7. Zullen we daar maar eens mee gaan beginnen? Nou, weet je wat? Die is lekker live verzit. Die slaan we over 12 weken in de lijst op nummer 7 in de Euro Breakdown. Maroon 5. Vorige week dus ook op 7. En 7 was ook de hoogste notering voor dit prachtige nummer met Animals. Ik eh, vind dat het tijd is voor eh, Bruno Mars en Mark Ronson. En dan heb ik het over uh, Uptown Funk. Nummer 6, Mark Ronson en Bruno Mars. Uptown Funk. This is that ice cold Michelle fight for that white gold.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 Hashtag EBD is beter. Wat jij dit weekend gaat doen of wat je van de uitzending vindt, wat je van de muziek vindt. Wie jij op nummer 1 wil zien, ga zo maar door. Noem het en tweet het. Hashtag EBD. Of ga even naar facebook.com slash Breakdown laat daar je berichtje achter. Dit is nummer 6 met Mark Ronson en Bruno Mars, Uptown Funk. Ook goed vertegenwoordigd in de Nederlandse hitlijst, eh, deze man. Vorige uur kon je horen eh, waar hij stond. Vijfde positie eh, voor hun. Ik vind het knap hoor, ik doe het ze niet na. Ik zie Sander kijken, volgens mij uh, stromen echt de hashtags binnen ondertussen. Of valt er wel mee? Maar nou, ik ben even aan het kijken. En er is inderdaad al een tweet binnengekomen met EBD. Oké. Maar ik krijg hem even niet meer tevoorschijn. Oh, je krijgt hem niet meer tevoorschijn. Uh, hoe kan dat nou? Mijn telefoon houdt ermee op. Oké, nou er zit inderdaad een eh, mooie eh, piep in als jij praat. Maar dat maakt niet uit. Je telefoon houdt ermee op. Nou, dan ga ik het wel even kijken op mijn telefoon, iPad, televisie, op onze Hans. Hè, dat kan ook. Hans Wassenaar, goedemiddag. Middag. Kijk, die is er ook. Het hele programma. Alle mensen zijn klaar voor, voor het volgende uur. Vijf uur zo direct. Uh, Zandvoort draait door. Maar nu eerst David Guetta met Dangerous. Vijfde positie deze week. Vorige week nog op de derde plek. Veertien weken in de lijst.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 Ja, gewoon een Euro, Breakdown. Dat is wat duidelijker. Dus laat even achter op Twitter. je hashtag Euro Breakdown. David Quetta, Sam Martin op nummer 5 met het prachtige Dangerous. Emma Louise staat op nummer 4 met Jungle. In my head is it Jungle Jungle. Emma Louise op nummer 4. In the dark room we fight. Make up for our love. I've been thinking, thinking about you. About us. deze week. Ze zit echt naar de top toe te klimmen. Met die prachtige jungle. Vorige week dus op eh, de achtste positie. Zes weken pas in de lijst. De jongste zo hoog in de lijst. Andere eh, die zo jong is, eh, die erin staat, die ook maar zes weken erin staat, is Jesse J bijvoorbeeld met Masterpiece. En ik was eigenlijk helemaal vergeten te vertellen wie de snelste stijgen en wie de snelste dalen waren deze uitzending. Uh, Alesso met Tough die was de snelste stijger. En eh, Joseph zelf met eh, Diamonds de snelste Iedere daler. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. En dan zijn we aangekomen aan de top 3.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 Op 2 Stromae, Lord Pusha T en op 1 Taylor Swift. Deze week op nummer 3 staat Echo Smith. 17 jaar is het pas. Samen met de twee broers van 19 en 15 is dit Cool Kids op nummer 3.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 I don't know Eveneens van de film The Hunger Games. En zoals uh, James Jordan Howard die op nummer 8 stond. Z Part 1. Er zit uh, eh, Lord. Samen met Pusha T en Q-Tip. Tien weken lang in de lijst. Deze week op nummer 2. Vorige week zo. Dus Lekker blijven zitten met die prachtige nummer aan. Hoogste positie ooit. Uh, was twee weken geleden om precies te zijn. Stond hij op nummer 1. goed oplet, dan eh, is het geen verrassing meer wie er op nummer 1 gaat staan. Dat is een eh, prachtige dame uit het Amerikaanse. Vorige week ook op nummer 1, hoogste notering nummer 1. Acht weken pas in de lijst is Taylor Swift. good for a weekend. So write your name dressed like a daydream. So it's torture Don't say I didn't, say I didn't warn ya Always only one love if it's torture Don't say I didn't, say I didn't warn ya Ik vind het toch knap. En zit je niet meer op Spotify en op Deezer en dat soort uh, streaming music uh, programma's. En toch nog de nummer 1 halen hier in Europa. Ze hebben deze dame goed voor elkaar gedaan. Ze hebben hard voor moeten vechten. Want vanaf de 16e heeft ze al eh, eigen nummers geschreven. En eh, gedichten en liedjes en zo. Dus eh, ze hebben echt hard voor genoeg. Maar het is er gelukt, hè. nummer 1 in de Euro Breakdown. Taylor Swift met Blank Space. Acht weken in de lijst. Prachtig nummer. Ook op modeshows en dat soort dingen zingen ze allemaal. echt top gewoon. Benieuwd of ze de volgende week nog is. Schakel dan gewoon volgende week even in, dan uh, weet je het. Dan ga ik het je weer vertellen volgende week tussen 4, nou tussen 3 en 5 zelfs eh, ben ik er. 25e jaargang, aflevering 4. 23 januari 2015 is vandaag. Deze week hadden we 15 stijgers, 7 zittenblijvers, 16 dalers en maar liefst twee nieuwe binnenkomers. totaal dus weer uh, eh, 40 nummers. Ja, ik heb de IQ-test gedaan, ik kan rekenen.